Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bijna 250 mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël reageert op aanvallen door Hezbollah. De Verenigde Staten gaan niet meer onderhandelen met Iran, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is de Iraanse luchtafweer vernietigd en zijn de luchtmacht en de marine inmiddels weg. In Den Haag protesteren een paar duizend rijksambtenaren tegen de bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Hun salaris wordt dit jaar niet verhoogd en ook krijgen ze geen compensatie voor de inflatie. Dan het weer, zonnig en droog, bij 11 tot 18 graden.